Deze verslaggever van de Belgische omroep VRT weet meer. Het gaat om twee verschillende dossiers, één uit Brussel en één uit Antwerpen. Maar er zouden wel verbanden zijn geweest tussen die twee groepen. Volgens onze informatie zouden ze voorbereidingen hebben getroffen om een aanslag te plegen met vuurwapens, dus niet met explosieven. Waar ze dat precies hadden willen doen is onduidelijk. Maar ze zouden al wel van plan zijn het binnenkort te doen. De politie heeft bij de huiszoekingen ook spullen meegenomen of er ook wapens zijn gevonden is niet duidelijk. Overleg vanavond tussen Rutte en de vicepremiers. Nu kiezers massaal op de boer-burgerbeweging hebben gestemd... en die duidelijk een andere visie heeft dan het kabinet op de stikstofplannen... moet daarover worden gepraat. Mogelijk zijn de VVD en het CDA bereid om de deadline van de stikstofplannen uit te stellen... en af te zien van het gedwongen uitkopen van boeren. Dat betekent misschien ook dat ze op zoek moeten naar een nieuwe stikstofminister, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Als die aanpassing er komt, dan is wel te horen in de fractie van de VVD dat eh, ja, Van der Wal zo'n koerswijziging moeilijk kan uh, verdedigen. Omdat zij nou ja, heel stellig dit beleid heeft verdedigd afgelopen, het afgelopen jaar. Um, en dan zou het niet geloofwaardig zijn als zij nieuw beleid gaat uitdragen. Het kan ook zijn dat het kabinet wacht tot de provinciebesturen zijn samengesteld... voordat er nieuwe stikstofafspraken worden gemaakt. En het ziet er cute uit. Hertjes die door de achtertuin huppelen. Maar in een woonwijk in IJmuiden zijn ze er wel klaar mee. De beelden worden veel gedeeld op social media. Die doen het goed. Maar de damherten komen maar met één doel, zeggen deze bewoners. Ze eten hier gezellig alle tulpen die nog in de knop staan op vinden ze heerlijk. Ze hebben me eh, violen hebben ze laten staan, zie je het? Het plan is dat ik hier een groentetuin aan zou gaan leggen. Ja. En ja, daar zie ik nu vanaf. De herten leven vlakbij in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Maar in de woonwijken groeien de plantjes eerder dan in de duinen. En dat hebben de herten dus prima door. Het weer, nu nog best wat zon, al komen er vanuit het westen wel steeds meer wolken. Het eind van de middag kans op regen, dan 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... Tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten, ongeveer 10 minuten op oponthoud, komt dus door een ongeluk.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 You deserve nothing but all the finer things. Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle.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 In twee terreuronderzoeken heeft de politie in Brussel en Antwerpen in totaal acht verdachten gearresteerd. Er zouden plannen zijn voor een aanslag. Volgens de Waalse omroep RTBF zou het gaan om islamitische extremisten. Ondanks strenge regels over verborgen kosten komen die in de reiswereld nog vaak voor. Acht op de tien reizen zijn niet te boeken voor de prijs waarmee wordt geadverteerd, zegt de Consumentenbond. Die heeft vier reisaanbieders gemeld bij toezichthouder ACM en de reclamecodecommissie. Werknemers die een hoger risico lopen om griep op te lopen of anderen te besmetten... moeten van hun werkgever een grieprik aangeboden krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad voor personeel in de gezondheidszorg... het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang. Het weer vanuit het westen meer bewolking en later regen of motregen. Het is 7 tot 10 graden.